Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Hoe moet het verder met de formatie? Daarover wordt nu gedebatteerd in de Tweede Kamer. We zitten ruim 5,5 maand na de verkiezingen. De vorige informateur, Hamer, kreeg het niet voor elkaar om partijen aan tafel te krijgen die samen een meerderheid hebben. VVD-leider Mark Rutte mocht aftrappen. Hij vindt het ook lang duren. Ik ben daar eh, persoonlijk niet blij mee. Ik denk dat we allemaal niet blij mee zijn. Eh, het is een slechte zaak dat het niet is gelukt, zo lang na de verkiezingen... om partijen tot elkaar te brengen. Het kan wel eens een lange avond worden. Alle partijen komen aan het woord. De coronacijfers blijven behoorlijk stabiel, meldt het RIVM. Afgelopen week waren er 17.890 besmettingen, niet veel meer dan een week eerder. Het R-getal is ook nauwelijks veranderd. Het aantal IC-opnames daalde iets. Een selfie met voetballer Memphis Depay komt Emin van 13 uit Amsterdam duur te staan. De jongen sprintte zaterdag tijdens een wedstrijd van het Nederlands elftal het veld op... om een foto te maken met zijn grote held. Hij eh, zal wel een preek krijgen langs de zijlijn. Het is ook niet de bedoeling eh, dat dit eh, voorbeeld navolging gaat krijgen... maar <laughs> hij heeft wel een uniek kiekje hoor. Ja, dat vond de KVB niet zo leuk. Emin moet 100 euro boete betalen en krijgt een stadionverbod. En in Den Haag zijn de Paralympiërs in het zonnetje gezet. Ze werden gehuldigd, toegesproken door de premier en mochten bij de koning langs. En rapper Stix kwam met een ode. Allemaal gelijk, waardig, zij aan zij. Jullie zijn het levende bewijs. Er is altijd de mogelijkheid om het beste uit jezelf te halen. Medailles zijn waar de spelen om draaien. Maar het leven draait om inspiratie. En dat is wat jullie alle gaven aan ons. En dat vind ik nog net wat waardevoller dan al het goud, al het zilver en al het brons. Team NL veroverde op de Paralympische Spelen 25 gouden medailles, 17 keer zilver en 17 keer brons. Het weer, het is nog even een tijdje aangenaam warm vanavond. En morgen wordt het de warmste dag van de week. Met veel zon, nauwelijks wind en 24 tot plaatselijk 28 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Langzaam rijdend verkeer tussen Knop in de Hoek en Knop in Burgerveen. 6 kilometer met ongeveer een kwartier vertraging. Je vertraging is 10 minuten op de N201 vanuit Uithoorn naar Hilversen, Wat bij Loenen staat 2 kilometer file.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 In de cijfers is duidelijk te zien dat de scholen weer open zijn. Afgelopen week werd 12,5% van de herleidbare besmettingen veroorzaakt in een kinderopvang of een school. Vorige week was dat nog 3,5% en de week daarvoor 1%. In de Tweede Kamer is het debat begonnen over het eindverslag van informateur Hamer. Zij adviseert de Kamer op zoek te gaan naar een minderheidskabinet. Later wordt er ook gestemd over moties, zoals die over het aanstellen van Johan Remkes als nieuwe informateur. De onderwijsinspectie mag een rapport over het streng gereformeerde Gomaris College in Gorkum openbaar maken. Leerlingen van de school werden volgens het rapport gedwongen om hun seksuele geaardheid op te biechten aan hun ouders. De school vond dat het rapport een verkeerd beeld gaf en wilde dat een aantal passages werd geschrapt, maar de rechter vindt dat niet nodig.